Drie uur, Onnoduif Nederwit met het NOS-journaal. In de omgeving van Moerdijk is het gevaar naar de brand geweken. Omwonenden hoeven hun ramen en deuren niet langer gesloten te houden. Ook zijn de snelwegen A16 en A17 bij Moerdijk weer open voor verkeer. Het treinverkeer is hervat en schepen mogen weer varen over het Hollands Diep. Vanwege de rook was dat urenlang niet toegestaan. De brandweer gaf even na middernacht het zijn brandmeester... voor de grote brand in chemiebedrijf Chemiepak... De brandweer verwacht dat mensen in de ochtend gewoon weer naar hun werk kunnen... in de andere kantoren op het Moerdijkse industrieterrein. Het hoofd van de vredesoperaties van de Verenigde Naties... wil 1000 tot 2000 extra blauwhelmen naar Ivoorkust sturen. De Franse ondersecretaris-generaal van de VN, Leroy... zal de Veiligheidsraad daar binnenkort om vragen. Volgens Leroy zijn de extra troepen nodig... vanwege de toenemende spanning in Ivoorkust... Ook moeten ze het hotel beschermen waar de winnaar van de presidentsverkiezingen wat zich ophoudt. Bovendien groeit de vijandigheid jegens de blauwhelmen. Volgens Leroy omdat de bevolking wordt opgehitst door de media... die worden gecontroleerd door de zittende president Bakbo. Die weigert plaats te maken voor Wattera. Ayaan Hirsi Ali maakt geen vervolg op haar film Submission... haar kritische film over de islam... Ze heeft het script al jaren klaar en ook een derde deel had ze al aangekondigd... maar ze ziet af van verfilming omdat ze zich verantwoordelijk voelt... voor de mensen die meedoen aan de film. Irsi Adi zei dat in het tv-programma Vijf jaar later van Jeroen Pauw. Submission 1 maakte ze in 2004 samen met filmmaker Theo van Gogh... die later dat jaar werd vermoord door een moslim-extremist.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 and the houses filling up with light. Between the stillness in my heart and the roar of the approaching night, somebody's calling after somebody. Somebody turns the corner out of sight, looking for somebody. Somewhere in the night. reflection of the neon light. Tender, tender are the hunters, tender is the night. how the hunter's tender is the night when they hold each other tight. Tender, tender of the undercover. Tender, the stranger and the secret lover. Tender, tender are the motions. Tender is the night when you hold. en There is an dat weer de titel van het boek. En de titel van een boek kan je ook weer gebruiken als titel voor een chanson. In dit geval een song die gezongen werd door Jackson Brown. 1983, Lawyers in Love, de titel van de cd die die destijds maakte. Of LP, de cd's moesten toen nog eh, eh, uitgevonden worden komend uur aandacht voor muziek. Muziek die voorkomt in de film Eenzaamheid van de priemgetallen... maar ook muziek die je tegen kan komen als je eh, naar de bioscoop bent geweest... om te kijken naar You Will Meet a Tall Dark Stranger. Die film met eh, Woody Allen. Tenminste met Woody Allen, van Woody Allen moet ik zeggen. Want die heeft hem namelijk geregisseerd en het script geschreven. Een hilarische film dus. En verder een blik in de hitparade. Want er staan een hele vreemde platen in de hitparade... Geproduceerd door DJ Armand van Helden. Er is weinig tekst bij. De tekst die bestaat slechts uit twee woorden. En die woorden luiden Barbara en Streisand. Barbara Streisand. Streisand. Barbara Streisand. Streisand. Price in 1974. Toen werd het uitgebracht op de LP Butterfly. Een LP waarvan ze achteraf heeft gezegd dat het niet haar meest favoriete album is. En dat heeft waarschijnlijk eh, ermee te maken dat op die dat zij daar eh, liederen zingt, songs zingt... die voorkomen uit het uh, popgenre van die periode. En ook nog ouder. Let the Good times roll is een typisch uh, rock'n'roll nummer. En op Butterfly, die LP, staat ook een nummer van David Bowie wat ze zingt. In ieder geval, je hoorde Barbara Streisand hier met Let the Good Times Roll. En daarvoor de dame zelf bezongen door de groep Duck Sauce. Tenminste, zo heet het collectief. Met daarin onder andere de DJ's Armand van Helden en A-Track. Dit is de nacht in Anders bij de Vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1. En dit wordt Dr. Hoek. I guess the dance is over now. So you just curtsy and I'll bow. And ask the band to play us old anxiety. And I'll just take what's left of me. right back to where it used to be. And you go sail your magic carpet far across the sky. I wish I could have made it more like the movies for you. Some pretty technicolor way that's never been. I'm sorry when I kissed you. You only heard me whisper. You never got to hear those violins. Did you, girl? just too steep for me to climb. And I guess these dirty streets of mine were just too rough for you. I wish I could have helped you see just one of your sweet childhood dreams. But though I tried, I could not make not one. never got to hear those violins. Dr. Hoek. 1976, hij had al een aantal hits op zijn naam staan. Al dan niet met zijn Medicine Show. En dit was een van de hits in die periode, de jaren 70. Dr. Hoek met More Like the Movies. En nu we het eh, over movies hebben... Eh, ik had al aangekondigd een aantal muziekjes... die voortkomen uit films die op dit moment in diverse theaters draaien. En ook in aanleiding van een van de films. En dat wordt straks... Bereid je er maar alvast op voor klassieke muziek. Maar eerst deze. Deze komt voor in de eenzaamheid van de priemgetallen. Een Italiaanse prachtfilm overigens. En daarin hebben we plotseling de stem van Kim Carnes voorbij komen. En ze zingt dan Bette Davis' Eyes. Her hair is hollow gold. Lips sweet surprise. Her hair Betty Davis, I should turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. 个好。 Kim Carnes en de eenzaamheid van de priemgetallen. Dat is de film waarin je deze song van Kim Carnes kan eh, tegenkomen. eenzaamheid van de priemgetallen. De verfilming van een beroemd boek van Paolo Giordano... over een bijzondere vriendschap tussen een jongen en een meisje. Die houden van elkaar, maar komen ze tot elkaar? Ja, ik ga niet daarvan vertellen. Ik ga zelf maar kijken naar deze Italiaanse film... waarin je dus deze muziek van Kim Carnes tegenkomt. Eh, minder tragisch en vooral hilarisch. Dat is een andere film waarvan Woody Allen het script heeft geschreven... en waarvan hij ook de regie heeft gevoerd. Je ziet onder andere in de belangrijkste rollen... Anthony Hopkins, Naomi Watts en Antonio Banderas. Het gaat om de film You Will Meet a Tall Dark Stranger... En een van de melodieën die daar regelmatig in terugkomt, dat is dit. als je gaat kijken naar die film You Will Meet a Tall Dog Stranger. Zoals ik zei, de film geregisseerd door Woody Allen... met in de belangrijkste rollen Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio Banderas en Josh Brolin. En die Josh Brolin die speelt de rol van een schrijver genaamd Roy... Hij heeft één succesvol boek geschreven en daarna lukt het niet meer. Writersblok, et cetera, van dat soort dingen. En wat hij schrijft, dat, daar wil de uitgever verder niet aan. Op zijn werkkamer kijkt hij uit op de straat. En aan de overkant van de straat, daar ziet hij in een ander pand een hele mooie dame. En die hele mooie dame die speelt gitaar. Die is daar elke dag aan het eh, oefenen. Op een of andere manier probeert hij daarmee contact te krijgen met die uh, fraaie dame. En dat lukt hem zo waar. Daarmee in contact komend blijkt dat de dame op gitaarmuziek van de Italiaanse componist Luigi Boccherini oefent. Ik laat je iets horen van die componist Luigi Boccherini. Niet datgene wat in de film voorkomt, maar iets dat veel bekender is. De Orchestra. En die werd voorafgegaan door een ander orchestra, namelijk eh, de Orpheus Chamber Orchestra. En je hoorde van Luigi Boccherini het strijkkwartet in E, opus 11, nummer 5. En die Luigi Boccherini, een Italiaans componist, was dat. Die leefde in de 18e eeuw. Eh, Electric Light Orchestra met It's a Living Thing. Ook muziek uit een film, maar dan een heel klein filmpje. Filmpje dat eh, je misschien wel eens tegen bent gekomen gekomen als je in de vroege ochtenduren gekeken hebt naar RTL... en gewacht hebt op het nieuws met Jan de Hoop, het RTL Nieuws. Uh, eh, daartussendoor ook reclameblokken, maar die worden niet geheel gevuld door... Eh, de commerciële adverteerders en de tijd die dan vrij is... die besteedt RTL aan non-profit organisaties. Het Wereld Natuurfonds, daar is dan een filmpje van te zien... in de reclametijd van RTL. En bij dat reclamefilmpje van het Wereldnatuurfonds, Daar hoor je dan de muziek van The Electric Light Orchestra. It's a living thing. Dit is Rowan Hairs Live. 23 november jongsleden en speakers met koppen. Dan is het maar dom. Rouwenair, ze, ze waren de 23 november te gast in Sprekers met Koppen. En wat je van hun hoorde, dat was eh, die opname die daar toen gemaakt werd... Eh, een paar maanden geleden, een paar maandjes geleden. En dat heette dan, dan is het maar Dom Rouwenhersen. Je kan ze ook gaan bekijken. Vanavond bijvoorbeeld in Zutphen, de Hansenhof, de daar treden ze op. En zaterdag en zondag dan zijn Rouwenhersen te vinden op de bühne van de Schouwburg in Venraai. Remo van het Groenewoud, dat is degene die volgende week, of eh, volgende week, uh, dat is aanstaande zaterdag, weer zal optreden in eh, Spijkers met Koppen. Tussen 12 en 2 op Radio 2. Na twee weken afwezigheid de Spijkers met Koppen weer terug. En dat is dus onder andere met een optreden van Remo van het Groenewoud... die trouwens op dit moment in Nederland is vanwege een tournee. Afgelopen avond heeft hij opgetreden in Den Bosch... en vanavond is hij te vinden in het Rabotheater in Hengelo. Vrijdag zit hij in Alkmaar, Theater de Veste... en zaterdag dus in Utrecht. Smiddags in eh, Café de Florin voor speakers met Kop... en s'avonds in Tivoli en zondagavond ook nog een optreden. Dan is hij weer onderweg naar huis. Dan zit hij in Tilburg, Remo van het Groene Woud. En daar treedt hij op een uh, eh, 013. Maar goed, belangrijk voor de radio is dus Spijkers met Koppen... aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 het optreden van Raymond van het Groene Groenewoud. Ik ben God niet, dat ga je van hem horen. Dit zal je wel verbazen. Ik kan niet alles aan. Ik ben nogal eenvoudig. Uit mijn lood te slaan. Ik veeg niet elk obstakel. Fluitend van de baan had dit ooit gedacht? Zoveel bescheidenheid. Ik heb niet overal voor alles tijd. Ik ben God niet, God want aan de overkant. God niet, ben niet tegen veel bestand. Het doseren, controleren, elke chaos te trotseren. En bij kortsluiting heel teder je aanwezigheid te eren. Het lijkt me nu wel zeker, het lijkt me nu wel. Het lijkt me nu wel zeker. God niet. En jij die dacht dat ik er altijd zou zijn voor jou. Gaaf en ongeschonden saxofoon die hoort. Die is trouwens van uh, Bertus Borgers. Maar de stem die van Raymond van het Groene Woud. Het is weer bijna een jaar geleden dat hij 60 jaar is geworden. 14 februari, dan viert hij zijn 61ste eh, verjaardag alweer. Goed, op dit moment dus eh, ergens in een hotel in Nederland... waar hij uh, <laughs> horizontaal zijn dutje ligt te doen. Of hangt hij misschien nog ergens aan de bar. Dit wordt Los Lobos. Een oude opname uit het De Vara-archief. Het 2-meter-archief van De Varen, ja. 21 <laughs> september 1990, toen werd dit opgenomen van Los Lobos. When it's up to you to figure what's right and wrong It's someone else's parade And yours is an unhappy song so bad is a cheap nickel wine and the peace you need in your heart is so very hard to find it's a stubborn life we lead and there's never no rest troubles out there looking for you even when you try your best the tears of God. Said, this is my cross to bear. Taking up on your shoulder something shit. elkaar sinds 1973. Los Lobos en de opname die we juist hoorde... die werd gemaakt 21 september 1990 in de 3FM-studio. Twee meter lucht in het varenprogramma van Wel Eer... met Jan Douwe-Kroeske en daar werd... Tears for God vastgelegd. Los Lobos dus. En afgelopen jaar kwam er van hun een nieuw album uit. Tim, Tin Can Trust, zo heette dat album. Ongeveer een uur geleden, toen draaide ik van Bob Dylan... Hard Rains is Gonna Fall in de versie van de Rhythms del Mundo. Bob Dylan, zijn werk wederom hier in De Nacht klinkt anders. En deze keer hoor je de stem van uh, Aaron Neville. Oh, my name, it means nothing. In my age... it means less. For the country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up to the laws to abide, and that the land that I live in has gold on its side. All the history books tell it. They tell it so well. The cavalry's charge and the Indians fell. The is charged and the Indians died. Oh, the country was young then, with God on its side. The Spanish Americans war had its day. And the Civil War to us was soon laid away. And the names of the heroes I was made to memorize with guns in their hands and God on their side. The First World War was, it came and it went. And the reason for fighting I'd never did it But I learned to accept it, accept it with pride. For you don't count the dead when God's on your side in the 1960s came the Vietnam War. Can someone tell me what we were fighting for? So many young men died, so many mothers cried now I ask the question Was God on our side? I learned to hate the Russians all through my whole life If another war comes it's them we must fight. And to hate them and fear them, to run and to hide, and accept it all bravely with God on my side. through many dark hours. I've been thinking about this. That Jesus Christ was betrayed by a kiss. But I can't think for you. You have to decide. Where the Judas Iscariot had God on his side. Oh, now as I'm leaving, I'm weary as hell confusion I'm feeling. Ain't no tongue can tell. The words fill my head and they fall to the floor. That if God's on our side, He'll stop the next. Jesus loves me, Ja, je hebt covers en je hebt covers. <laughs> Covers die je na nou één keer eigenlijk nooit meer wil horen. En covers waarvan je denkt van dit overstijgt eigenlijk wel het origineel. Dit bijvoorbeeld, The Times and They Are A Changing. Dat is een LP van Bob Dylan. Uit 1964 en daarop kan je vinden With God on Our Side. 1989, de Neville Brothers coverden dat Dylan-nummer With God on Our Side. En dat kwam dan terecht op de CD Yellow Moon. We blijven nog even bij de heer in de heren met eh, Biffy Clyro. En dat wordt dan een opname die 12 oktober jongsleden werd gemaakt... in het 3FM-programma van Giel Belen. God and Satan. I talk to God as much as I talk to Satan cause I want to hear both sides Does that make me cynical? There are no miracles This is no miraculous life I savor hate as much as crave love because I'm just a twisted guy is this the pinnacle? Is this the pinnacle? Pinnacle of being alive. Now I see the light. Well, I look up to God and I see trouble, cause this ain't a miracle. I just want to take my chance to live through a miracle. Uh, uh. I know for certain that someone is watching, but is that from a part down? I make you measurable, you stick with me, although you know I'm gonna ruin your life. I talk to God as much as I talk to Satan cause I want to hear both sides Cause I make me cynical There are no miracles This is no miraculous life We walk into the tide Well, I look up to God and I see trouble Cause this ain't a miracle just want to take my chance to live through a miracle. When the seesaw snaps and splinters, your hand don't come crying to me. I'll only see your good side and believe it's a miracle. A miracle. I slap the water the fish dance to the rippled hours. We're just blue doves, blinking eyes encased in rust. This ain't a miracle. Maandag van 12 oktober jongsleden. En je hoorde de stemmen van het gezelschap Biffy Claro. Giel Belen die had ze te gast in zijn vroegochtendprogramma... en zongen God and Satan. Nog één keer in hemelse sferen en dit keer wel met een heel bijzonder gezelschap. Misschien ken je ze nog wel van de televisie van een paar jaar geleden. De New Positivo's. <laughs> ja, ja. Onze God is de beste onze God is kampioen. Daarom zijn wij in het Westen relatief in goede doen. Kijk die andere religies, wat een puinhoop heerst er daar. Baby's vol met vieze vliegjes volkeren volkende sigaar. Moeten ze maar niet zo maf zijn om te zweren bij een god. Waardoor ze arm en slechter af zijn, ontevreden met hun lot. Mohammed doet in leprozen, kijk maar bij de evenaar Hindoes wonen zelfs in dozen. Buddha maakt je bedelaar. Brahma is een van de boosten. Shiva een grote klier. Al die gozers uit het oosten. Nee, die moeten wij niet hier. Ja, wij zijn hier in het westen. Nog het best in goede doen. Onze Heer blijft toch de beste. Hij is wereldkampioen. Hij is wereldkampioen.